Dat heeft de Britse minister van Defensie gezegd. De toestellen vlogen op en neer vanaf de luchtmachtbasis Marham in Engeland. In totaal werd een afstand van bijna 5000 kilometer afgelegd. Volgens Fox heeft de Royal Air Force sinds de Falklandoorlog in 1982 niet over zo'n grote afstand luchtaanvallen uitgevoerd. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn zware explosies gehoord. Waarschijnlijk waren het aanvallen van de coalitietroepen, maar dat is niet bevestigd. De Libische troepen die loyaal zijn aan kolonel Gaddafi reageerden met luchtafweergeschut. Afgelopen avond hebben de Amerikaanse en Britse marine voor de kust van Libië 112 kruisraketten afgevuurd. Volgens de VS is daardoor het afweergeschut op meer dan 20 plaatsen rond Tripoli en Misrata flink beschadigd. De Libische staatstelevisie zegt dat er door de aanvallen 48 doden zijn gevallen en ook zouden er 150 mensen gewond zijn geraakt. De Libische leider Gaddafi heeft op de staatstelevisie gezegd dat hij burgers gaat bewapenen. Hij wil Libië verdedigen tegen wat hij de koloniale kruisvaarders noemt. Gaddafi riep onder meer de bevolking van Arabische en Zuid-Amerikaanse landen op om het Libische volk te steunen. Ook zei hij dat Noord-Afrika en het Middellandse Zeegebied nu oorlogsgebied zijn. De belangen van de landen in die regio zijn volgens Gaddafi in gevaar. Na de toespraak van Gaddafi werd bekend dat Libië wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het is onduidelijk wat Libië zich daarbij voorstelt. Donderdag stemde de Veiligheidsraad in met een resolutie die militair ingrijpen in het Noord-Afrikaanse land mogelijk maakt. Het weer, het is vrijwel onbewolkt en het gaat op veel plaatsen licht vriezen. Overdag droog en zonnig en het wordt dan een graad of 11.